uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Hevige regenval heeft tot problemen geleid in Wenen. In sommige wijken van de Oostenrijkse hoofdstad viel in een uur tijd meer regen dan normaal in een maand. De stortbuien leidden tot ondergelopen straten en tunnels. Meerdere automobilisten werden overvallen door het snel stijgende water... en moesten uit het raam van hun auto klimmen. Een vrouw bij een bushalte kwam ten val, werd door het water meegesleurd en kwam onder een stilstaande bus terecht. De Oostenrijkse hulpdiensten hebben haar bevrijd. Op het strand bij Scheveningen is gisteravond een zwemmer vermist geraakt, meldt Omroep West. De politie en de KNRM hebben naar hem gezocht met onder meer boten en een helikopter, maar hij is niet gevonden. Via Burgernet werd opgeroepen naar de man van 40 uit te kijken. Eerder op de avond werd er in het water bij de Maasvlakte in Rotterdam gezocht naar een jongen van acht, maar zonder resultaat. De zoekactie gaat vandaag verder. In Israël zijn gisteravond tienduizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer opgepakt. Komende week wordt er verder gepraat. In Leipzig zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. Twee van hen zijn zwaar gewond. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. De attractie stond op een festivalterrein. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. Het weer, vooral in Limburg en het oosten regen. Het is een graad of 15.